Afgelopen zomer kreeg president Bolsonaro internationaal veel kritiek. Hij zou te weinig doen aan de bosbranden in het Amazonegebied. Westerse landen draaiden de geldkraan dicht. Nu heeft de minister van Milieu om ondersteuning gevraagd. Hij zei dat Brazilië een evenwicht probeert te vinden tussen de bescherming van het milieu en de economische ontwikkeling. Bij de klimaatonderhandelingen in Madrid schuiven zoals gebruikelijk in de tweede week vanaf morgen ministers aan. Onder hen de Nederlandse ministers Kaag van Nieuwenhuizen en Wiebes. Op de top moeten afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs dat op 1 januari officieel van kracht wordt. Het aanscherpen van de ambities staat officieel niet op de agenda in Madrid. Activisten en wetenschappers dringen daar wel op aan, maar volgens Nederlandse deelnemers aan de conferentie moeten eerst ingewikkelde technische regels regels worden vastgesteld waaraan landen moeten voldoen. VN-secretaris-generaal Guterres heeft bij de start van de conferentie gezegd dat de politieke wil ontbreekt om sneller actie te ondernemen. RTL heeft per ongeluk een promotiefilmpje uitgezonden voor de finale van Expeditie Robinson. Daardoor heeft de zender verklapt welke twee deelnemers vanavond in de halve finale afvallen. In Expeditie Robinson strijden twee groepen deelnemers op een onbewoond eiland om de Robinson-titel. RTL spreekt van een menselijke fout. En na drie nederlagen op rij heeft FC Utrecht bij FC Groningen weer een keer gewonnen. Het werd 1-0. Herenveen won uit met 3-1 van RKC Waalwijk en Vitesse Feyenoord eindigde in 0-0.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 Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe. jullie allemaal fijne dagen.